Dit is Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De politie in Duisburg heeft alle 19 slachtoffers geïdentificeerd... van het drama gisteren bij de Love Parade. Het zijn 11 vrouwen en 8 mannen... onder wie een Nederlandse student van 22 uit Zwolle. 11 van de omgekomen feestgangers zijn Duitsers... en de andere doden kwamen uit Australië, China, Italië, Bosnië en Spanje. De autoriteiten willen nog geen uitspraak doen over de schuldvraag. Wel is justitie een onderzoek begonnen... Bij de organisatoren en de gemeente Duisburg is het veiligheidsplan in beslag genomen. Onderzocht wordt hoe het kon dat zoveel mensen werden verdrukt en vertrapt bij de tunnel die de enige ingang was naar het festivalterrein. Behalve 19 doden zijn er meer dan 300 gewonden. De organisator heeft gezegd dat er nooit meer een love parade zal worden gehouden. De explosie in een flatgebouw in Amsterdam-Noord van vanmiddag was vermoedelijk geen ongeluk. Dat heeft de politie gezegd. Bij de explosie op de eerste verdieping werd een man met de gevel naar buiten geslingerd. Hij ligt zwaargewond in het ziekenhuis. Negen omstanders raakten lichtgewond door rondvliegend glas. De brandweer en de politie waren op het moment van de explosie al aanwezig... omdat er was geweld over een gaslucht. In het noordwesten van Pakistan zijn bij een aanval met een onbemand vliegtuigje 12 militanten gedood. Volgens het Amerikaanse leger hielden de strijders zich op in Noord-Waziristan... Een gebied waar veel Taliban-strijders en leden van Al-Qaeda zitten. Ze gebruiken de regio als uitvalsbasis voor aanvallen op de Amerikaanse troepen in buurland Afghanistan. Het weer bewolkt, in het hele land kans op buien en een graad of 16.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 Let me kiss your lips beneath the midnight jasmine. A lion and a virgin sleeping with a tender caress and a love torn heart. Don't forsake me, I adore thee. In thee I trust my heart. By an old at sunrise I lay with you, and your playful eyes washed over me like a sleepy sea. Will you stay with me? Will you stay? with the songbird sky and bid you well sea where we lay down in a perfumed embrace. Our tamarisk tree and a shimmering dune. My beloved, I can feel you inside, like a fireburst of flowers swaying. My beloved, I can feel you inside, like a fireburst of flowers swaying swaying my beloved. I can feel you inside, like a fireburst of flowers, swaying, swaying to the moon, to the fiery. Een hele goede avond. Mijn naam is Benno Veugen en welkom bij dit programma Tepseppi Peaceful Radio, aflevering 682. We zijn begonnen met eh, Asher Queen samen met Lila Maya. Maria. En ehm, deze CD heet High Plains Music. We gaan verder met van het label Malimba Records Touch of Spirit van Nadama. Veel luisterplezier. En je kan het allemaal meelezen via www.zfmzandvoort.nl वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय वा ॐ नमो भगवते वासुदेवाय वा ॐ नमो भगवते वासुदेवाय वाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय वा ॐ नमो भगवते वासुदेवाय वा ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुरे ॐ नमो भगवते बसुरे वा ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते सुरे वाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते It's time to go now. van een prachtige CD. Let's There Be Light van, ehm, even kijken, Stefan Guskowski van het label Verdux Muziek. Je kan het allemaal nalezen via www.zfmzandvoort.nl. Even naar programma-info en er staat deze hele lijst van aflevering 682 van Tepseppie. Peaceful Radio, zoals het eh, tien weken lang even huurt en du eh, gaat heten. En daarna eh, is het ehm, alleen maar Peaceful Radio, want daar zijn we naar op weg. Goed, ehm, ja, we gaan afsluiten dit eerste uur natuurlijk. Het ligt al helemaal klaar. Hillside Tunings van Christian Alvat van ook uh, Funux Muziek.